Nee, het is niet eh, de schuld van jongeren. Dat vind ik heel belangrijk om te zeggen. Het, het, heel veel jongeren houden zich ontzettend goed aan de regels. Wat je alleen ziet is dat de combinatie van feiten... dat niet iedereen zich eraan houdt, dat is, dat is wel waar... Dat je tegelijkertijd ziet dat de Delta-variant toch nog weer veel sneller toeneemt. En dat zien we ook in andere landen dan we al dachten. En dan moet je ingrijpen. En dat doen we dan ook. Maar het is niet een verwijt naar jongeren. Als de besmettingen blijven oplopen... kan Nederland op de coronakaart van de Europese Gezondheidsdienst donkerrood kleuren. En dat kan gevolgen hebben voor Nederlanders die naar het buitenland op vakantie gaan. Die moeten dan bijvoorbeeld in hun vakantieland in quarantaine. De komende vijf weken zijn meerdaagse evenementen dus niet toegestaan. Want die zijn geplaceerd niet mogelijk. Oftewel met zitplaatsen. Zei demissionair premier Rutte. Als je natuurlijk een, een, een dance-achtig eh, festival organiseert. Eh, laten we gewoon reëel zijn. Dan is de kans natuurlijk heel groot dat de organisatie besluiten daar niet mee door te gaan. Die zal zeggen, ja luister, als je zegt eh, Rutte en de jongen dat het niet meer kan eh, alleen geplaceerd. Nou, uh, geplaceerd dancefestival wordt een beetje ingewikkeld. En dat is een dikke, dikke domper voor bijvoorbeeld Decibel Outdoor, Tomorrowland of Lowlands. Een organisatie van Lowlands kan nog niet zeggen of de boel doorgaat. Maar het is wel onmogelijk geworden, zegt de directeur. Volgens hem kunnen ze niet iedereen, zoals artiesten en leveranciers, nog weken aan het lijntje houden. De organisatie wil nu duidelijkheid van de overheid en niet pas half augustus. En in Den Bosch trappen ze na de zomer af met een bijzonder project. Leerlingen van een middelbare school gaan bijlessen geven op basisscholen in kansarme wijken. En de jongeren die bijles gaan geven worden op hun beurt weer gecoacht door PABO-studenten. De rector ziet het plan als antwoord op de grootste problemen in het onderwijs. Dat is in onze ogen een prachtig plan omdat het een concreet antwoord is op de drie grootste uitdagingen die we momenteel in het onderwijs hebben. Het inhalen van de corona-achterstanden, het aanpakken van kansenongelijkheid en het terugdringen van het lerarentekort. De bijlessen starten na de zomer in Den Bosch. Maar de makers hopen dat meer scholen deze manier van bijlessen geven gaan overnemen. Het weer vanavond overal droog in de nacht kans op mist. Morgen een graad of 23. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. De files in de regio zijn korter aan het worden. De langste staat nog op de A6 Muiden-Lelystad. Tussen knooppunt Almere en Lelystad heb je nog ruim 10 minuten oponthoud. Op de A10 knooppunt Koenplein richting knooppunt Amstel. Bij Amstel nog 5 minuten oponthoud. En op de N704 Almere-Nijkerk voor de aansluiting met de N301 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu. See it. Jouw vrijdagavond, jouw radio staat weer op CFM Zandvoort. See it sessions in the house. Mijn naam is DJ JK en ondertussen ben jij het Wilson Steel. Ja, gewoon de plastic monster met een USB-stick erbij. The one and only DJ Dion Sydney. Net vorige week helemaal warm gedraaid in Amsterdam. Ja, ik weet niet of ik nu een beetje afstand moet houden. Ik weet het niet allemaal, maar ik zeg, ik ga zo even knuffel geven. Zie je, het is twee uur lang. Keiharde beukers. Lekkere groovy plaatjes. Gewoon house. Het is lekker warm in de studio. Hapi open. Oh, lekker koud, verfrissend drankje erbij. Ik zeg, ik zou hetzelfde doen. Maak er gewoon een feestje van. Het leven is kort. Dit is hier, twee uur lang. De lekkerste beats. July. Silhouette, silhouette, silhouette. back. not play. Meet me on the other side, them ones. I fucked up this verse, but I'm on one. Despite being a stereotype, I'm up on the high. These niggas, they coming around, they tryna just fuck with my vibe. Get down in the car, one time give it all. Bust it open hard, let me see ya, ya, ya, ya. pretty Latin, name was Cardi. Yo, look like pretty like their name was Cardi. Then klinkt als Nora en Pure, maar ik ken deze track nog niet. Dat kan kloppen! Het See It Exclusive, de nieuwe van Nora en Pure, hier bij See It. DJ Dion zit niet in de mix en ik zei het al, he's on fire. Je hoorde ook al tevoren, de nieuwe van W&W. Wat een feest, oh! En ik heb goed nieuws. Hij gaat gewoon nog door tot aan 10 uur. Jawel! Hij stopt gewoon niet zeg nou, stoppen nou. Nee, tot 10 uur en daarna gaan we jullie nog steeds niet verlaten.